Nederland denkt ook na over het sturen van tanks. Ziet een groot deel van de Tweede Kamer wel zitten, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Het aantal uitgesproken tegenstanders in de Kamer is beperkt. De PVV van Wilders en ook eh, van Haga zijn tegen het leveren van wapens en zijn ook tegen sancties tegen Rusland. En Forum voor Democratie kiest als enige de kant van Rusland. Maar Baudet heeft zich met zijn aanhankelijkheidsbetuigingen aan Poetin eh, volledig geïsoleerd in de Tweede Kamer. Wat dat betreft staat hij dus echt alleen. Duitsland wilde niet als enige land tanks leveren gezien hun oorlogsverleden. Het lijkt erop dat Amerika ook met tanks komt. De politie in Spanje heeft een man opgepakt die iets te maken heeft met het verzuren van bombrieven. Eind vorig jaar werden zes van die brieven bezorgd op verschillende plekken in Spanje. Onder meer de Oekraïense ambassade en het Spaanse ministerie van Defensie kregen een brief. Eén iemand raakte gewond. Je hoort correspondent Rob Zoutberg over die man die is opgepakt. We weten wel dat deze man 74 jaar oud is en hier in berichten omschreven wordt als een gepensioneerde ambtenaar man wordt nu overgebracht naar Madrid om verder ondervraagd te worden. Vraag is nu, heeft hij relatie met Rusland? Staat hij in relatie met de strijd in Oekraïne? Allemaal vragen die nu nog open liggen natuurlijk. En Marilyn Manson heeft een deal gesloten met Game of Thrones actrice Esme Bianco. Zij zei twee jaar geleden dat de zanger haar seksueel heeft misbruikt. In een verklaring zegt ze nu dat ze de aanklacht heeft laten vallen... en verder wil met haar leven en carrière. Wat voor afspraken de twee hebben gemaakt is niet duidelijk. Heb ik nog het weer. Veel wolken, droog, 1 tot 4 graden. Vanavond komt er regen met in het zuidoosten ook wat natte sneeuw. Morgenochtend daar ook nog wat natte sneeuw. Later overal droog. Een beetje zon en 4 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 van Simon Carfunkel... gevolgd door Sailed with a Kiss van Brian Hyland. En we gaan door met My Guy, Mary Wells... paviljoen. Dinsdag 31 januari om half elf in Huis in de Duinen. Wilt u graag iets betekenen voor het paviljoen? De ontmoetingsplek voor en door Zandvoorters. Voor het paviljoen is Huis in de Duinen op zoek naar vrijwilligers... die graag workshops geven, koffie schenken... of zich op een andere manier willen inzetten voor de buurt. Wij horen graag wat u voor deze ontmoetingsruimte kunt betekenen... Daarom organiseren we op dinsdag 31 januari in Huis in de Duinen een bijeenkomst om met elkaar in contact te komen onder het genot van een kopje koffie en een stukje taart. Aanmelden is niet verplicht, maar wel prettig. Voor aanmelden of vragen kunt u contact opnemen met Guido of Jolanda via 06 5754 9567 06 5754 9567 of gudo.dhond at Schik dit moment niet, neem dan contact op om met een andere afspraak te maken. Het is over van Roy Orbison. Your baby doesn't love you anymore. days before they end Whisper secrets to the wind Your baby won't be near you anymore Tender nights before they fly Send falling stars that seem to cry It's old then say goodbye.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 In Friesland stijgt de populariteit van de Kast snel tot grote hoogte. In februari 1999 staat de Kast voor het eerst op eigen kracht in Ahoy in Rotterdam. In 2006 komt de kast bij elkaar voor een reunieconcert tijdens de Friske Music Night.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 what you mean to me was Michel. En deze keer niet van de Beatles, maar de Overlanders. Voor Zandvoort en de regio. De Week van de Poëzie. Locatie Bibliotheek Zandvoort. Deze week wordt gevierd met het lezen en bespreken van gedichten met als thema vriendschap. Met live muziek en lezingen onder begeleiding van Theo Chichu, datum 26 januari tot en met 1 februari. Aanmelden via 06 33 80 3279. 06 33 80 3279. Of l.oudendijk at plus.zandvoort.nl l.oudendijk de heerlijkheid Zandvoort, Zandvoorts Museum. Originele oorkonde, 350 jaar, Paulus Lood. Geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 17 uur. De toegang 6 euro per persoon en de museumkaart is gratis. soon. en volgens Almost There van Andy Williams en Love Is All Around van The Trox. De volgende is Jasmine van The Casuals.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 En die is geboren in 1981 en die wordt dus vandaag 42 jaar. Thomas Bergen, een Nederlandse zanger. En die is geboren in 1990 en die wordt dus 33 jaar vandaag. Thomas Bergen nam op 12-jarige leeftijd zijn eerste single op. Mijn luchtballon werd als promotie 800.000 keer verkocht en verspreid door Neckerman. Zijn artiestennaam werd bewust gekozen om in de toekomst in navolging van onder andere Heintje en Jan Smit een aandeel in de Duitse muziekwereld te veroveren. Thomas Berger stond drie keer in het Amsterdam Arena met de toppers. Hier is Thomas Berger met Waarom zeg je niets? ik raden wat er omgaat in je hoofd. Wat is er veranderd aan ons samen? Zoveel jaren in één keer weggegooid. Je weet precies waar je me raakt Is er een ander die beter is dan ik?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 Vanaf 20 januari zal Erik Kolen zijn klare lijnen loslaten. Bij deze expeditie in het Zandvoort Museum verschijnt het boek Zandvoort in klare lijn. 40 pagina's met illustraties en tentoonstelling. In het boek wordt ook de familieband met Zandvoort uitgelegd. Vanaf 20 januari, dus nu, is hij verkrijgbaar in het Zandvoort Museum. De tentoonstelling is tot 2 april en is geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 17 uur. De toegang is 6 euro per persoon en de museumkaart is gratis.